met het Journaal. De politie heeft in een huis in Veghel twee dode kinderen en een volwassene gevonden. Er is iemand aangehouden, maar wie dat is en wat de toedracht is, is nog niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar de identiteit van de doden. Agenten gingen aan het eind van de middag in het huis kijken... na melding dat er mogelijk drie doden lagen. Dat bleek zo te zijn. Omwonenden hebben tegen Omroep Brabant gezegd... dat in het huis een Turkse vrouw met haar twee kinderen woont. Minister van de Steur van Veiligheid en Justitie spant een kort geding aan tegen de politiebonden vanwege aangekondigde acties bij de beveiliging van deurwaarders. De zitting dient morgenmiddag in Den Haag, meldt het ministerie. De politiebonden kondigden vorige week aan dat agenten de deurwaarders niet meer zullen ondersteunen als ze op huisbezoek zijn. Van de Steur vindt dat onacceptabel en zei eerder al dat hij naar de rechter zou stappen als de bonden de acties zouden voortzetten. Van de Steur dreigt al twee keer eerder een kort geding aan te spannen vanwege geplande politieacties. Het vliegverkeer van en naar Rotterdam de Heek Airport is stilgelegd. Op de start- en landingsbaan ligt een klein vliegtuig dat even na zes uur een buiklanding moest maken nadat het landingsgestel niet was uitgeklapt. Volgens een woordvoerder is een technisch defect waarschijnlijk de oorzaak. De twee inzittenden bleven ongedeerd. Vliegtuigen die willen landen op het vliegveld worden naar een andere luchthaven gestuurd. Hongarije gaat alle vluchtelingen registreren die het land binnenkomen, ongeacht of het het eerste Schengenland is dat ze aandoen. Eerder vond de regering nog dat registratie een taak was van het eerste Europese land dat de vluchtelingen aandoen, meestal Griekenland of Italië. Verder worden economische vluchtelingen meteen doorgestuurd naar het land van waaruit ze naar Hongarije reisden. Het weer, er vallen nog een paar buien, maar vanavond neemt de regen langzaam af. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Er valt soms een bui, maar er is soms ook zon.